Volgens de GGD verloopt alles volgens plan. In Amsterdam werd vooraf gewaarschuwd voor grote verkeersproblemen, maar dat viel mee. In de Groningse gemeenten Veendam en Leek moesten extra mensen worden ingezet om de lange rijen wachtende kinderen te vaccineren. Volgens de GGD is de grootste drukte vandaag en morgen. In het zuiden van de Filipijnen zijn 21 lijken gevonden van politici, advocaten en journalisten die waren ontvoerd. Volgens het leger hangen de moorden samen met plaatselijke verkiezingen die volgend jaar mei worden gehouden. Een van de slachtoffers zou haar man tot woede van een rivaal op de kieslijst hebben willen plaatsen. Negen mensen die ook waren ontvoerd zijn nog zoek. Het leger denkt dat ook zij dood zijn. Een man uit Uden heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Hij is door het Hof in Den Bosch veroordeeld tot drie weken cel. De rechtbank gaf hem eerder een werkstraf. Samen met omstanders bedreigde de man eind januari ambulancemedewerkers die zijn zwaargewonde vader moesten behandelen na een steekpartij. Hij dreigde de medewerkers iets aan te doen als ze zijn vader niet zouden redden. Burgemeester Kroon van Urk vraagt mensen om niet te speculeren over de dood van de 14-jarige jongen Dirk Post. Zijn lichaam werd woensdag in een bos bij Urk gevonden. Drie jongens uit het dorp zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Media speculeren dat Dirk Post is vermoord vanwege een ruzie om een meisje. De burgemeester vraagt mensen terughoudend te zijn tot er in de loop van de week mededelingen komen van politie en justitie. Het weer, veel regen en veel wind.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 Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly turn away. Just another play for today. Oh, but I'm. understanding of what's around me. van de cijfers klinkt niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt.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 Climb into my mouth now, child. Ba ba da ba da ba, ba ba da ba da ba, ba ba ba da ba. da ba, ba da ba da ba, zap da ba da ba do, zap ba ba ba, zap ba ba ba Butterfly, when you landed on my mind.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 sun. Can you take my breath